Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering van de Griekse premier Papandreou heeft een vertrouwingsstemming in het parlement overleefd. Van de parlementsleden stemden er 153 voor en 145 tegen. Papandreou zal nu proberen een regering van nationale eenheid te gaan vormen... die het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement moet loodsen. Hij gaat de komende dag voor overleg naar de president... en wil daarna meteen met de coalitiebesprekingen beginnen. Daarbij komt volgens Papandreou ook aan de orde wie de regering zou moeten leiden. Het is onzeker of de grootste oppositiepartij wil meepraten. Oppositieleider Samaras wil meteen vervroegde verkiezingen. Volgens Papandreou zou dat rampzalig zijn voor Griekenland, omdat het steunpakket dan in gevaar komt. In een loods op een industrieterrein in het Limburgse Nut heeft een grote brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het bedrijf doet ook een asbestsanering, maar volgens metingen van de brandweer is er geen asbest vrijgekomen. Eén medewerker van het bedrijf liep lichte brandwonden op. Mogelijk was er nog iemand aanwezig in de loods. De brandweer heeft het gebouw gedeeltelijk doorzocht, maar kon niemand vinden. Morgen gaat het onderzoek verder. De op- en afrit van de A76 bij Nut zijn nog steeds afgesloten, omdat er brandslangen over de weg liggen. De SP is in de nieuwste peiling van Maurice de Hond de tweede partij van Nederland geworden na de VVD. De SP staat nu op 27 zetels, drie meer dan vorige week. De winst komt volgens de Hond helemaal van de PVV, die drie zetels verliest. De onderzoeker schrijft dat toe aan de kwestie Mauro. PVV-sympathisanten die vinden dat Mauro een verblijfsvergunning moet krijgen zijn overgestapt naar de SP. Die partij is in de peiling net zo groot als CDA en PvdA samen. Het CDA staat net als vorige week op een dieptepunt van 11 zetels. De PvdA zakt twee zetels naar 16. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar wat regen, minimaal rond 10 graden.